nu de herhaling van ZFM Jazz. is no greater love met Ramsey Lewis. Welkom bij ZFM Jazz, vandaag met Fred Kroonsberg. Het Noordzee Jazz Festival komt eraan. Met een indrukwekkende lijst artiesten gaan we daar in juli van genieten. Eén daarvan is Madeleine Peru. Zij is op zaterdag 9 juli te horen in een plusconcert. En we gaan eh, nu alvast iets van haar draaien. Walking After Midnight. cd en hij zong samen met Diana Kroll. Heerlijke cd is dat, ik ga er nog meer van draaien. Maar nu eerst One Fly Down, Nora Jones. wel was dat Ray Charles met dat zo'n mooi gezongen nummer met Bonnie Riot van de cd Genius Loves Company. En het was eh, de inspiratie van Ray Charles, wie verschijning een grote muzikale gebeurtenis was van de jaren 50 en daarna. We gaan nu naar Buddy Guy. Hij speelt electric gitaar. we laat zich begeleiden door Greg Zapp op de basgitaar. Richie Hayward op drums. John Porter gitaar. En Neil Hubbard op de gitaar. En het nummer Black Knight. is falling Oh, how I hate to be alone Black night is falling Oh, how I hate to be alone I keep crying for my baby And there ain't another day is gone have no one to talk with To tell my trouble to My baby gone and left me Someone tell me what more What more can I do Black night is falling Oh, how I hate to be Trouble too My brother's in the rack And I my baby. And ain't another day is gone. Goodbye, baby. Yeah. I sure hate to go. Thank you. liedjes kwamen van Clark Terry op de vloegelhoorn, Thelonious Monk op de piano, Sam Jones op de bas en Philly Joe Jones op de drums. Het is een opname gemaakt op 7 en 12 mei 1958. En het is echt deze cd in orbit een juweeltje. Maar er komt nog een juweeltje aan. Want eh, we gaan luisteren naar Nora Jones. Maar niet alleen, nu samen met Ray Charles. 70 was dat. En uh, bezetting van dit schitterende St. Louis Blues nummer. Werd gespeeld door Dave Brubeck op piano. Jerry Milligan op bariton sax. Alan Dawson op drums. En Jack Six op de bass. Ik zet nog even het licht op het Noordzee Jazz Festival wat in juli gaat plaatsvinden. Want dat is me nogal aan de lijst wat ze hebben weten te strikken. Ik noem maar een paar. B.B. King, Paul Simon, Erik Dolphy, eh, Jules Deller, onze collega draait. Toets Tillemans komt, Madeleine Peru, Sergio Mendes, Erik Vloeimans, Colin Benders, V. Klaassen, Herbie Hancock, Wayne Shorter, de, Sabrine Stark en Tom Jones komt. Geweldig. We gaan wat laten horen van hem. Het groene gras van Tom Jones. looks the same As I step down from the train And there to meet me was my mama and papa cracked dry And there's that old, old tree That I used to play on Down the lane I walk With my sweet Hair of lips like cherries It's good so inviting And I couldn't resist just the one little kiss So exciting And I heard the guitar player say I'm on loose, Jose's on his way Then I knew, yes I knew I should run But then I heard her say of men So big and so strong Come a little bit closer I'm all alone And the night is so long trouble plenty So I dropped my drink from my hand Maar helaas, hij kan niet meer dichterbij komen, want hij is een aantal jaren geleden overleden. Trad nog op in het patronaat in Haarlem. Oliver Gerald, ik kan er niet omheen. Daarom Duke's Place. on Duke's place Love that piano sound in Duke's place Saxes do their tricks in Duke's place Fellas swing their chicks in Duke's place Come on, get your kicks in Duke's place You find yourself a seat and when you want to eat It's after three o'clock, my baby.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 Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra van de Hogeschool in Holland overweegt de naam van de onderwijsinstelling te veranderen. Dit in verband met de wantoestanden die onlangs aan het licht kwamen met onder meer waardeloze diploma's. De onderwijsinspectie kwam eind vorige maand met een vernietigend rapport. Terpstra deed zijn mededeling over de mogelijke naamsverandering op de eerste van een serie voorlichtingsbijeenkomsten met studenten en hun ouders. Terpstra is aangesteld om bij In Holland orde op zaken te stellen. Tegen de 450 aanwezigen in Diemen zei hij dat de hogeschool te groot is geworden en dat hij de opleiding weer terug wil geven aan de docenten en studenten. Syrië stelt zich niet langer kandidaat voor een zetel in de Mensenrechtenraad van de VN. Volgens diplomaten wordt Syrië vervangen door Kuwait. Syrië was voorgedragen door een groep Aziatische landen, maar tegen de voordracht kwam protest van VN-lidstaten en mensenrechtenorganisaties. Zij wezen op het keihard neerslaan van betogingen tegen het Syrische regime. Volgens hen kan een land dat zelf de mensenrechten schendt geen lid van de Raad worden. In een reactie op de terugtrekking van Syrië noemen mensenrechtenorganisaties Koeweit een veel betere kandidaat. Ze wijzen er wel op dat ook Koeweit geen democratie is. Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, heeft een hoge Australische Vredesprijs gekregen. De gouden medaille van de Sydney Peace Foundation. De jury roemt wat ze noemt zijn uitzonderlijke moed in de strijd voor de mensenrechten. De prijs is in zijn 14-jarige bestaan pas drie keer eerder uitgereikt, onder andere aan Nelson Mandela. Assange kreeg de prijs in Londen, waar hij een uitleveringsverzoek van Zweden aanvecht. In Zweden is hij verdachte in een zedenzaak. Wikileaks veroorzaakte eind vorig jaar opschudding toen het begon met het publiceren van Amerikaanse diplomatieke berichten, waardoor geheime informatie naar buiten kwam. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht opklaringen en kans op mist. Dit is, dit is Helene de Gelezen bij de AES bij de b. Er staan dus u geen staan nu files, u krijgt files van mij. U krijgt van overzicht van overzicht aangekocht van de snelle aangekoelheidscontrole, snelheid, de snelheidscontroles. Op de A4 Amsterdam Den Haag 4 Amsterdam wordt Amsterdam Den Haag Haag wordt goed tussen knopen controleerd, bad tussen knopen Hoeverdorp en bad en Zoeterwoud Hoeverdorp en dorp en Zoeterwoud en op dorp op de A9 en op de A Alkmaar A9 Amstelveen Alkmaar Amstelveen Alkmaar 1 tussen en knopen Alkmaar Bad Hoeverdorp en knopen Bad Hoeverdorp zover tot zo.